In a sword on a six inch toad. And she's buying a sandwich for Kevin. When she gets there, she knows she's so seven toes. We should Sasquatch him. свідоцтва. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to hell. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came. heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Cause you know sometimes words have two meanings. In the tree by the brook, there's a song met eh, Anne en Nancy Wilson. Wat ik eh, heb begrepen praten die niet meer met elkaar. Maar hier <clears throat> deden ze nog wel samen. En dat was eh, tijdens een 2012 Kennedy Center Order. Oh, honors moet ik zeggen. Dat is een... hoe noem je dat? Een bijeenkomst waarbij een bepaalde artiest een onderscheiding krijgt en wordt geëerd. ze spelen dan muziek van hun. En het wordt vertolkt door diverse uh, artiesten. Er zijn er van Let eh, van, uh, Led Zeppelin hebben net gehoord. Maar Paul McCartney heeft er onder andere een keertje Sting, Rita Frankling, nou noem ze maar op. Um, we kregen een verzoekje binnen van een uh, meneer, Paul Jongmans heet hij. Die, die als u zich goed kunt herinneren, ooit samen met mij dit programma is begonnen. Hij heeft Zandvoort toen eh, behoorlijk later, of zeker met zijn muziek. En dat wil hij nog even een keertje doen. Hij kon er helaas niet bij zijn vanavond. Maar eh, voor hem draaien we dan van eh, Seal, Love's Divine.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 met This Town in Big Enough for Both of Us. Zo, ik heb een tijdje mijn mond gehouden. Het leek me wel prettig voor u. Nu ga ik weer eh, af en toe wat zeggen. Trouwens, we hebben nog maar 10 minuten, dus dat valt ook voor mee. Voor eh, Louisa, Peter Gabriel. En eh, mocht die vervelend worden, hier heb je een sledgehammer. Sorry, tijd om afscheid te nemen. Ik eh, ben er over twee weken weer. Volgende week zit eh, eh, Wim hier weer te bruisen en de week erop ook.